met het NOS Journaal. In Meersen in Limburg zijn twee mensen licht gewond geraakt... nadat ze geraakt werden door stukken metaal... die van een vrachtvliegtuig afkomstig waren. Een van de motoren van een Boeing 747 vloog kort na het opstijgen in Maastricht in brand... en verloor daarbij stukken van de turbinebladen. Er zijn ook auto's en woningen beschadigd geraakt. Hoe groot de omvang van de schade is, is niet bekend. Het toestel is op drie motoren verder gevlogen... en geland in Luik in België. Het ging om een een toestel van een chartermaatschappij uit Bermuda dat onderweg was naar New York. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek begonnen naar het incident. In Duitsland is een 66-jarige man aangehouden... in verband met de bombrieven en pakketten... die onder meer bij supermarktketen Lidl terechtkwamen. Vier mensen raakten daardoor gewond. Waarom de man de bompakketjes zou hebben verstuurd is niet duidelijk. De politie kwam hem op het spoor naar de fonds van zo'n pakket... in een distributiecentrum op de luchthaven van München. Jongeren moeten zo snel mogelijk weer gaan sporten in groepen of in teamverband, zegt sportkoepel NOC-NSF. Jongeren zijn dat in de coronacrisis aanzienlijk minder gaan doen, stelt de koepel, die ook wijst op de negatieve gezondheidsgevolgen daarvan. Volgens het NOC-NSF lukt het ook prima om jeugd tot met 17 jaar te laten trainen met een team. En daarom zou dat met jongvolwassenen ook goed moeten kunnen gaan, schrijft de koepel in een verklaring. De Amerikaanse president Biden heeft een noodtoestand in Texas uitgeroepen. Texas heeft al dagenlang te maken met stroomstoringen en watertekorten door extreem winterweer. Tientallen mensen zijn omgekomen. Door het uitroepen van een noodtoestand komt er extra geld vrij voor onder meer hulpverlening. Het weer vanavond en vannacht blijft het vrij helder. Het koelt niet verder af dan 5 tot 7 graden. Morgen wordt het een zonnige dag.